van Kam met het CNRS Journaal. De Tijdens de Europese immigratietop in Praag zei hij geen vertrouwen meer te hebben in Griekenland. Ook met Europese hulp lukt het dat land niet om de toestroom het hoofd te bieden, zegt hij. Macedonië en Bulgarije waren ook aanwezig bij de top. De twee landen lijken wel iets te zien in het Hongaarse plan. Het voorstel van Orbán is controversieel, zo werd het niet opgenomen in de slotverklaring. Maar op een persconferentie na afloop leken ook Polen en Slowakije zich achter het plan te scharen. De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, waarschuwt voor een definitieve breuk tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. En deze week moet er in Brussel een overeenkomst worden gesloten om een zogeheten brexit te voorkomen. Als de onderhandelaars niet voorzichtig genoeg zijn, is het gevaar van een breuk reëel, zegt Tusk. Het MCH Westeinde ziekenhuis in Den Haag is gestart met een dagelijks Zika-voorlichtingsspreekuur, meldt Omroep West. Het dagelijkse spreekuur is onder meer bedoeld voor zwangere vrouwen die tijdens hun zwangerschap of kort voor ze zwanger werden in een gebied zijn geweest waar het virus voorkomt. Ook vrouwen die zwanger zijn of willen worden en van plan zijn naar Zika-gebied af te reizen, kunnen er terecht. Voor zover bekend is het spreekuur in het Haagse ziekenhuis het eerste in zijn soort in Nederland. Het Metropoolorkest heeft een Grammy gewonnen. In de categorie Hedendaags Instrumentaal werd het album Silva tot beste verkozen. De plaat werd opgenomen met de Amerikaanse jazzformatie Snarky Pappy. De chef-dirigent van het orkest, Buckley, noemt het een van de meest spectaculaire albums die het Metropoolorkest ooit heeft gemaakt. Het was de zeventiende keer dat het Metropoolorkest werd genomineerd voor een Grammy. Het is de derde keer dat ze er ook daadwerkelijk eentje winnen. Het weer, het is helder, het koelt af tot onder het vriespunt. In het oosten kan het min 7 graden worden.